Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Vijf jongens zijn opgepakt voor de dodelijke mishandeling van een man in Arnhem. Die man van 73 werd gisteravond op straat zo zwaar mishandeld dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Deze buurtbewoner hoorde het gebeuren, zegt hij tegen de Gelderlander. Ik hoorde eigenlijk een geschil op straat en toen eh, ben ik eh, naar buiten gerend. Eh, de jongens die renden eigenlijk langs mijn huis hier zo langs. En eh, ik probeer nog één te grijpen, alleen dat lukt helaas niet. Vier minderjarigen en een man van 18 zitten vast voor de mishandeling. Het is niet bekend of zij zichzelf hebben gemeld bij de politie. Voor de kust van Senegal zijn zaterdag zeker 140 migranten verdronken. De boot was met 200 mensen op weg naar de Canarische eilanden toen er brand uitbrak. De boot sloeg om. 59 mensen zouden zijn gered. Een bezoekje aan Disneyland Parijs zit er voorlopig niet in. Het park gaat de komende tijd dicht omdat Frankrijk vanaf middernacht weer een gedeeltelijke lockdown gaat. In Franse supermarkten was het vanavond daarom druk. Veel mensen wilden nog snel wat inslaan. Populaire boodschappen waren toiletpapier, pasta en printer voor de thuiswerkers. Je betaalt je schil aan huur. Je huis valt bijna uit elkaar en de huisbaas doet er niks aan. Dan kun je naar de huurcommissie stappen, zoals de Utrechtse student Elias. De wc-pot zit dus al heel lang los. Die kan ik er gewoon afdrukken. Er zit dus gewoon al tijdens schimmel in de douche en ook al heel vaak aangegeven. Dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Als een trapleuning los zit, hij doet er niks aan, de huisbaas. Elias stapte 12 maanden geleden al naar de huurcommissie, maar daar zijn ze volgens één vandaag zo druk dat huurders soms wel twee jaar moeten wachten. Nee, het is echt, het, ja, het is echt belachelijk, weet je wel. De huurcommissie bestaat om mensen te helpen. Maar ja, voordat er iemand hier is langsgekomen, voordat alles is geregeld, ja, weet je, dan zijn we 2025 of zo lijkt het wel. De huurcommissie valt onder minister Ollongren. De stichting Woon, die huurders juridisch helpt, heeft vandaag een brandbrief gestuurd over de lange wachttijden.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 De Nashville Spiegelplaat, de maandartiest. We hebben natuurlijk nog andere lekkere country, Americana, bluegrass en folkmuziek voor je. En de digitale briefbus. Daar gaan we nu weer naartoe. We gaan weer naar Engeland. Dat doen we met muziek van Lee Shoney. Van zijn nieuwe album Never Sing the Blues Again is dit Walking the Country. my tires so I can breathe. Walking the Country. En heb je nu ook muziek die je bij ons onder de aandacht wil brengen... mag je die natuurlijk altijd sturen naar info.nashvilleradio.nl. We gaan er naar luisteren en wie weet hoe je de volgende keer... in de digitale brievenbus bij ons wel terug. We gaan nu Amerikanen voor jullie draaien. Dit is Cardinal and Friends en One of These Days. One of these days I won't wear my feelings on my sleeve Or be fooled by anyone's selfish needs deze keer naar 1992 en daarna 2008. In 1992 zette John Anderson dit nummer op de plaat. En hij zette het op het gelijknamige album. En James Taylor zette het in 2008 op een album vol met covers, wat hij covers noemde. Heel toepasselijk. Ik ga twee keer luisteren naar Seminole Wind. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Nashville Speed. bluegrass time. Rebels away. En hoe kan je dat beter doen dan lekker naar muziek te luisteren? Ehm, in november hebben we natuurlijk ook weer een hele nieuwe maandartiest. En daar kan je nog een week lang voor stemmen. Wordt het Johnny Cash of wordt het deze dame? Emmylou Harris en Mr. Sandman. filmmaandartiest. Ain't nothing in the world that I like better than bacon and lettuce and homegrown tomatoes. Up in the morning and out in the garden, get your ripe one, don't get a hard Plant them in the spring, eat them in the summer, all winter without them's a culinary bummer. I forgot all about the sweating and the digging every time I go out and pick me without homegrown tomatoes. Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. Well, you can go out to eat, and that's for sure, but there's nothing that a homegrown tomato won't cure. Put them in a salad, put them in a stew. You can make your own very own tomato juice. You steaks and eat 'em with gravy. You can eat 'em with beans, pink or navy. Put 'em on the side, put 'em in the middle. Homegrown tomato on a hot cake griddle. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What a life be without homegrown tomatoes. Only two things that money can't buy, and that's true love and homegrown tomatoes. is this life I lead. You could call me Johnny Tomato Seed. Cause I know what this country needs. It's homegrown tomato in every yard you see. When I die, don't bury me in a box in a cold dark cemetery. Out in the garden would be much better. Cause I could be a pushing up a homegrown tomatoes. Homegrown tomatoes, homegrown tomatoes. What'll life be without homegrown tomatoes? Dit nummer op het album Higher Ground. John Denver hoorde je met Homegrown Tomatoes. Trouwens geen origineel van John, want in 1981 werd het voor het eerst uitgebracht door Kai Clark. Aan het begin van de show liet ik al jullie weten dat we wat winnaars van de CMT Awards voorbij zouden laten komen. Daar is deze meneer er ook eentje van. Hij won in de categorie Male Video of the Year Luke Bryan en One Margarita. Everybody here ain't from here, but we're here doing our thing. letting go a little, little by little, sipping on a frozen drink. Tiki bars taking, pouring all weekend, clouds ain't leaking, no rain. Two pieces shaking, white caps are breaking, we ain't feeling no pain. It goes like one margarita, two margarita, three margarita shot Brothers en Too Much On My Heart. De volgende zangeres won in de categorie Breakthrough Video of the Year dit jaar een CMT Award. Dit is Gabby Barrett en I Hope.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 voor de laatste keer naar onze digitale brievenbus deze week. En heb je nu zelf een liedje wat je bij ons onder de aandacht wil brengen... mag je dat natuurlijk altijd naar ons mailen. Info at Dat is het e-mailadres. En wie weet hoor je jouw nummer dan terug in een van onze volgende shows. De laatste digitale brievenbus komt uit Amerika. Een liedje met als onderwerp de tijd waarin we nu leven. De nieuwe single van Todd Barrow en Jen Ford. Dit is Fun in Mexico. van in Mexico. De volgende artiest won in de categorie Performance of the Year ook dit jaar een CMT Award. Chris Young en dit is Drowning. till the tone Just to hear you say leave a message Since you've been gone I've had to find Different ways to grieve There's days that I don't even want it on my mind But tonight I'm weak So I'm gonna pull out pictures Ones dat de winnaars van de CMT Awards dit jaar... allemaal hele rustige nummers hebben uitgebracht. Ik vind het wel mooi. Je hebt nog twee nummers te goed van het Spotlight album... en dat is het album Rambling Boots Originals van Rambling Boots. Je gaat achter elkaar luisteren naar Bone Dry... en daarna Can You Feel It Turning Colder. Dit is het Nashville Spotlight album. Nashville Spotlight album. Can you feel it turning cold? luistert naar Nashville Country Radio met Astrid van der Kaai. All of my friends finally convinced me to get out of the house To help me forget, to help me move on Then I heard you back in town In a crowd of strangers and lovers that you were coming So I should probably go to So I don't undo the God over you That it took so long to find Cause all it would take is seeing your face And I'd forget I should probably go to bed don't have the self-control to walk away if you crowd of strangers and lovers Someone told me that you were coming So I should probably go to bed. Ze namen de award voor Duo Video of the Year mee dit jaar bij de CMT Awards. Dennis Shea en I Should Probably Go to Bed.